Een aantal klanten heeft daardoor geen tv-signaal, maar kan bovendien niet bellen of op internet. De storing is het gevolg van een blikseminslag in een elektriciteitskast van Ziggo in Zwaag. Ziggo hoopt dat de storing in de loop van de avond verholpen kan worden. De beurzen in New York bleven net als de Europese beurzen een goede dag. Voor een deel krabbelden de koersen op Wall Street weer op... nadat ze vorige week drie dagen achter elkaar waren gedaald. Beleggers reageerden vooral positief op de cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt... omdat die beter waren dan verwacht. De Nasdaq en de Dow Jones-index staan allebei op een winst van bijna anderhalf procent. Bijna alle Europese beurzen stegen 2 tot 2,5 procent. De stijging werd vooral veroorzaakt door de hogere grondstofprijzen en de goede cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. De AEX-index sloot op 317 punten. Staatssecretaris De Vries wil dat er een onderzoek komt naar een adviesbureau dat jonge militairen zou misleiden. De tussenpersoon burgthuisadviesgroep zou militairen die op missie gaan een uitvaartverzekering aanbevelen met het argument dat Defensie de kosten van repatriëring en begrafenis niet betaalt. Volgens De Vries doet Defensie dat wel. Hij veroordeelt de handelwijze omdat mensen onnodig op kosten worden gejaagd. Ook vakbond ACOM krijgt klachten binnen over de burgthuisadviesgroep die nauwe banden heeft met een concurrerende bond. Het adressenbestand van de bond zou gebruikt zijn om jonge militairen en hun ouders te benaderen. In Genève verloopt het experiment met de grootste deeltjesversneller ter wereld voorspoedig. Dat zeggen wetenschappers van het Europees Laboratorium voor Deeltjesfysica CERN. De deeltjesversneller werd vorige week opnieuw opgestart na een mislukte start in september vorig jaar. Onderzoekers hopen meer te weten te komen over de oerknal en het ontstaan van het universum.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 is watching like someone.